Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Grapperhaus is helemaal klaar met de slechte coronacontroles. Het onderzoek bleek deze week dat bij één op de drie plekken de QR-code niet gescand wordt. Ik kan weer zeggen, het is niet aanvaardbaar en niet acceptabel, maar het is ook niet goed. Want ja, dan ga je dus krijgen dat het langzamerhand toch dingen de verkeerde kant op rollen. Dus mensen moeten dit echt gewoon serieus nemen. Hij vindt dat gemeentes de zaken ook beter moeten controleren. Justitie in Oostenrijk wil dat de wet veranderd wordt... zodat ze oud-bondskanselier Koerts kunnen straffen. Je hoort correspondent Wouter Zwart. Ten eerste zouden hij en een groep vertrouwelingen in 2016... toen hij nog minister was, overheidsgeld hebben gebruikt... om eh, positieve berichtgeving te kopen bij een krant. En ook eh, vervalste positieve opiniepeilingen. Allemaal om hem in die tijd populair te maken, zodat hij verkiezingen kon winnen. ook heeft hij papieren vervalst. De oud-bondskanselier kan nu niet worden vervolgd. Er is een wet die hem beschermt. Justitie heeft het parlement nu gevraagd om die in te trekken. Het ruimtereisbureau van miljardair Richard Branson stelt de reizen naar de ruimte uit tot volgend jaar. Er moet meer onderzoek gedaan worden naar het materiaal. Kan dus nog even sparen voor een trip. De kaartjes kosten ruim 300.000 euro. En de officiële tovenaar van Christchurch in Nieuw-Zeeland is zijn baan kwijt. Na 23 jaar is The Wizard, Ian van 88, ontslagen. Hij was een bekendheid in, in en buiten de gemeente. Initially, the locals know me so well. Hey Wiz, hey Jack, any on The tourists are sometimes a bit surprised, but quite a few of them have heard of me anyway. hij zegt dus dat de meeste mensen hem wel kennen. Sinds eind jaren 90 betaalde Christchurch hem voor zijn werk als tovenaar omdat hij de stad promoteerde, Maar de gemeente vindt vindt nu niet meer in het plaatje, plaatje passen. De tovenaar zelf zegt dat ze hem oud en saai vinden. Heb ik het weer nog. Buien trekken over het zuiden. Maar vanmiddag is het droog en zonnig. Het is 14 graden. Morgen rustig en zonnig herfstweer. Ook rond de 14 graden dan. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Er is één uitzondering. Dat is de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schorel en Bergen heb je een kleine 10 minuten tijdverlies.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 Morgen is het weekend. weekend, Zo, dat was eh, Deep Purple, uh, eh, Shout in Time. En nu uh, Depeche Mode, Never Let Me Down. Ga je... Ja, oké. <laughs> Ehm, de petitie waar we het vorige week over hadden... en die week daarvoor over het agrarisch weidelandschap van hout en vogelsang, Die is al 5183 keer getekend. Dus dat gaat eigenlijk heel erg goed. 5100, zo. Ze moeten het nou wel serieus nemen. Ehm, Kim van Schaik van Prakkie en Moor heeft zondag een auto cadeau gekregen. De wagen, een Suzuki Splash, is geschonken door Denny Gerritsen van Barista Café in Lisse. Oh, in Lisse? Ja, hij had deze auto over en wilde hem geven aan iemand die hem hard nodig had. En dat was dus Kim. Nadat de Zandvoortse was uh, voorgedragen door mensen die het werk van Kim bewonderen... kreeg ze zondag de sleutels overhandigd. Kim, ik ben er ontzettend blij mee. Ik kan nu zelf spullen ophalen en dingen bezorgen. En kan nu ook bijvoorbeeld mensen helpen die naar het ziekenhuis moeten gaan en geen vervoer hebben. Kim rijdt er voorlopig nog niet in. Ik wil eerst voldoende geld hebben om de vaste kosten te kunnen betalen. Zoals wegenbelasting, verzekering en eventuele reparatie. Nou, daar moet ik dus, uh, moet Kim nog bij geholpen worden. Oké. Dus. Steun Kim? Ja. Doet ze goed. Ja. En eh, ik, ik, ik, was, ik was natuurlijk alles over Nederland aan het zoeken. Van, jij vroeg wanneer Nederland eh, onafhankelijk, was geworden. Ja. Dus ben ik een beetje uit gaan zoeken van wanneer ons koninkrijk... of althans onze monarchie begonnen is. Oh, monarchie! Willy. Willy en zijn broertjes. Willy en zijn uh, en zijn, Die zijn begonnen in 1806 toen Lodewijk Napoleon... door Napoleon Bonaparte werd aangesteld als koning van Holland. Eh, ze werden voortgezet in 1813 eh, door Willem Frederik eh, uit het huis van Oranje-Nassau. En, een zoon, en een zoon van erfstadhouder Willem V. De titel soevereine vorst van de Verenigde Nederlanden aanvaarde. Allemaal Willempies? Ja, en we gingen eens kijken van wanneer is dan het Koningshuis in Engeland begonnen. Nou, dat is een stuk eerder. Die is begonnen in 802 met het Huis van Wessex. Het koning Egbert, Ethelwulf. En Dus ik, ik, had al, ik had elke keer al zoiets van... waarom vind ik nou die, die Engelse series over die koningshuizen... zoveel interessanter als die van Nederland? Maar het is gewoon veel ouder. Daarom is het gewoon veel leuker. Ja, ja, ja, ja. Ja, wat maximeert ehm, <laughs> ik? Um, ik word er helemaal doodziek van, al het monarchie. Allemaal onzin, wat mij betreft. En daarom die pestboot. En nou, featuring The Cure. It's no good on Fascination Street. dat was dus eh, traditional Irish music Leuk. from Dervish. Heerlijk. Ja, heerlijke muziek. Uh, Ierse muziek altijd. In eh, Panderden, dat ligt bij Arnhem in de buurt... is in de periode van de kermis begin oktober tot nu maar liefst 47 mensen besmet geraakt met het coronavirus. De besmetting zullen ongetwijfeld verband hebben gehouden met de kermis, zegt de woordvoerder van de GGD Gelderland Midden. Eh, maar dat geldt niet voor alle gevallen. De blijdschap was groot toen begin deze maand bekend werd... dat de lokale kermis alsnog kon doorgaan. Na drie dagen feest eh, testen echter opmerkelijk veel mensen positief op het coronavirus. Bijna 50 man die besmet is bij een evenement waar zo'n 1200 mensen waren. Ja, dat is best veel. 1200? Ja, nou, de, de Spartaan was meer. De Spartaan was meer en minder besmettingen. Eh, nog een corona-dingetje. Een man eh, komt in het ziekenhuis en, eh, in Frankrijk, een 19-jarige jongen. En eh, die laat zijn QR-code zien. En dat blijkt de QR-code van president Macron geweest te zijn. Oeps. <laughs> de QR-code van Macron die is op het internet terechtgekomen. En deze jongen heeft het, heeft het gebruikt. En omdat de man zelf geen zogenoemde pas sanitair had, dus een coronapas besloot hij het erop te wagen. De beveiliging ontdekte de identiteitsvrouwen, maar liet de man wel binnen. Vervolgens belden de beveiligers de politie. Dat hebben ze goed gedaan. Ze wilden hem ook niet de toegang weigeren en zomaar laten gaan. Ze vonden het vergrijp daarvoor te ernstig, zegt de woordvoerder van het ziekenhuis. De politie gaf de man een boete van 750 euro. Zo, nou, kan ik niet meer doen. Ja, ja, ja, ja, ja, Dat is wel leuk. <laughs> In, eh, in Nicaragua komt er een volksfeest als de president doodgaat aan corona. Al <laughs> oh, kunnen wij ook zoiets doen met Rutte. Oh ja, oh ja. Eh, in Nicaragua is iets geks aan de hand. De president heeft zich al drie weken niet in het openbaar laten zien. De bevolking denkt, nee, hoopt, hoopt. dat hij corona <laughs> heeft. De president wordt door een overgrote meerderheid intens gehaat... <laughs> vertelde Stef Biemans, bekend van het tv-programma Brieven uit Nicaragua. Quarantaine is volgens de regering van Daniel Ortega 74 niet nodig. De scholen en grenzen zijn open. Evenementen mogen gewoon doorgaan en er wordt zelfs aangemoedigd. Alsof het coronavirus geen voet aan de grond kan krijgen in het land in Midden-Amerika. Ah, ah, ah. En uh, eh, dat, ja, is ook wel een naar mannetje, die Ortega. Dan heeft er nog eentje last van corona. Ze zegt, feel so high van Desiree. Show me your company Come and tell me who you are.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 I'll put on a movie, I'll play something groovy as a matter of service. I'll chuckle when you smile as a matter of love. And you know it's not my style side I had enough Deus, of Duis... Innocent Street from the Ideal Crash. Ja, nog wat paardennieuwtjes. We hadden het vorige week natuurlijk over de Hollandse Manege. Dat daar evenementen gehouden werden. En dat het ook toch wel een ontzettend mooi monumentaal eh, pand is. Maar voor dieren eigenlijk eh, ja, een beetje achterhaald. Nou heeft eh, de burgemeester Halsema besloten dat tijdens het dance event die ook weer daar gehouden wordt halverwege oktober de manege zal worden, eh, de manege wordt gesloten. Althans, de paarden worden verhuisd naar een andere locatie. Ik hoop dat ze dan eventjes lekker op de wei mogen. Ja, ja, ja. Een ander nieuwtje van paarden is... er zijn drie paarden omgekomen bij een, eh, een ongeluk. Die zijn uitgebroken uit de wei en eh, de weg opgegaan. Oké. In Brabant en eh, drie, drie, loslopende ponies zijn woensdagochtend op de N264 tussen de Brabantse Haps en Oefelt overleden dat ze werden aangereden. Twee dieren waren op slag dood en de derde moest uit zijn lijden verlost worden. Dus ik zou tegen die eh, chauffeur zeggen, stop. Stop wat? onto the show. She's just 13 years old, and this is her first appearance on British television. She's here performing with her godmother, who is, by the way, Amy Winehouse. Ladies and gentlemen, Miss Dion Bromfield. Lovely. good. Right. Well, thank you. Thank you so much, Dion and Amy, for being with us. And their dancers, Matthew and Eliona. Ja, ja, ja, dat was een beetje... Eh, eerst Diana Ross met de Supremes. Stop. En daarna Diana Bromfield. En uh, met Amy Winehouse was een beetje aan het jammen. Ja, maar je ging even de fout in. Nou ja, zij ging een beetje de fout gingen zij er vaak. Ja. Had jij niks eh, aan... Eh, Wacht, ze waren een beetje aan het jammen. Ja. Nou, we begonnen natuurlijk met de Spartan-race. En wat eh, we eigenlijk niet had mogen ontbreken is deze Rus. Een Rus zonder benen beklimt de Himalaya-berg van 8163 meter. De Rus uh, Rustam uh, Nabiev, een Rus wiens benen geamputeerd zijn is het gelukt om 8163 meter hoge berg in de Himalaya-gebergte te beklimmen. Dat hebben de Nepalese autoriteiten bevestigd. Uh, verloor zijn benen zes jaar geleden toen hij in een barak in Siberië instortte. Artsen zagen geen andere keuze dan beide benen te amputeren. De gewezen Russische militair heeft zich nadien in het alpinisme gericht. Eh, op zijn Instagram-pagina met 1,3 miljoen volgers... deed hij geregeld foto's van eh, beelden van zijn beklimmingen. De man is ervan overtuigd dat hij met zijn stunt een nieuw wereldrecord heeft gevestigd. Nooit eerder zou iemand zonder benen de berg van meer dan 8000 meter hebben beklommen, zei de Rus. Nou, ik vind het een Spartaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed gedaan. Ja. Eh, volgende week is eh, Pim er weer. Oh ja. En wij gaan nu afsluiten, want eh, nog een nummertje, denk ik. En dan ons eindtune. Ja, dat komt de eindtune. Het nummertje is Dionne Warwick, de laatste Dionne. Walk on by. If you see me walking down the street And I start to cry Each time we meet Walk on by.